nieuws van 7 uur. Freddy van Tijn met Bernaal. In het lichaam van de overleden scholieren Dasha Graafsma zijn sporen van drugs gevonden door de forensisch patholoog die op verzoek van de familie onderzoek heeft gedaan. Welke stoffen hij heeft gevonden zegt hij niet, in het belang van het politieonderzoek. Het meisje van 16 kwam vrijdagnacht om het leven in Hilversum. Ze werd gegrepen door een trein. Het kabinet neemt maatregelen om de werkgelegenheid te beschermen van mensen die huishoudelijke hulp geven bij thuisorganisaties. Staatssecretaris Van Rijn heeft daar afspraken over gemaakt met de vakbonden en de gemeente. De afspraken zijn sneller tot stand gekomen door het dreigend faillissement van thuiszorgaanbieder TSN. Daar werken 12.000 mensen. De vrouw die een van de schutters was van de schietpartij in San Bernardino... heeft volgens Amerikaanse media trouw beloofd aan de hoogste IS-leider, Abu Bakr al-Baghdadi. Ze zou dat op Facebook hebben gedaan. Volgens bronnen rond het onderzoek is er geen bewijs dat de islamitische staat de aanval in Californië heeft georganiseerd. Bij de aanval kwamen 14 mensen om het leven. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens van vliegtuigpassagiers om terreurverdachten beter op te kunnen sporen. De data blijven een half jaar beschikbaar voor de opsporingsdiensten, daarna worden ze geanonimiseerd. Het Europees Parlement moet de afspraken nog goedkeuren. Het kabinet wil onder voorwaarden gewapende particuliere beveiligers toestaan op koopvaardijschepen. Die mogen de schepen dan beschermen tegen piraten. Voorwaarde is dat eerst wordt gekeken of de beveiliging echt niet kan worden gedaan door mariniers. Maar er zijn niet altijd genoeg mensen voor. Het kabinet komt nog met een lijst eisen waaraan de particuliere beveiliging moet voldoen. Het weer vanavond en vannacht droog en een graad of acht. Morgen ook droog, maar bewolkt. De wind neemt toe naar matig tot aan zee stormachtig. Morgenavond in het westen een spatje regen en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Over het algemeen is het eh, wel gedaan met de spits. Vooral rondom Amsterdam en Utrecht daar is de spits vrijwel voorbij. Bij Rotterdam voorlopig niet. Zo staat er op de A15 vanuit Europort naar Gorkum tussen Pernis en Knoppen Ridderkerk 10 kilometer. Komt dan wel door het ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Dat is bij Knoppen Ridderkerk gebeurd. De hoofdrijbaan was een tijdje dicht tussen het Knoopend Terbrechtseplein en Ridderkerk. De weg is nu weer vrij, maar je hebt nog wel veel vertraging.